is nieuws van 11 uur. een Klomp met het NOS-journaal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid haalt hard uit naar de bouwbedrijven... die vorig jaar betrokken waren bij het hijskraanongeluk in Alfa aan de Rijn. Volgens de raad hebben de bedrijven het op zijn plek hijsen van een brugdeel... in de Julianabrug aangepakt als een routineklus. En was er geen goed hijsplan. Daardoor moest het wel fout gaan, concludeert de onderzoeksraad. Niemand raakte gewond toen de hijskranen omvielen, maar de schade was groot. Volgens de raad waren de kranen die op ponton stonden niet stabiel genoeg opgesteld. De oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Pieter van Vollenhoven, vindt dat er een nationale inspectie moet komen. Volgens hem is dat beter voor de veiligheid. In het Nederlands Dagblad zegt hij dat de inspecties in Nederland te verschillend werken en niet daadkrachtig genoeg zijn. Zo zijn er inspecties die hun controles bij bedrijven aankondigen en als het niet uitkomt zelfs uitstellen. Minister Schippers dreigt met een wettelijk verbod op zwijgcontracten in de zorg. Ze geeft de zorgbestuurders tot het eind van het jaar de kans om zelf maatregelen te nemen. Als dat niet gebeurt, komt Schippers met een wet. In zwijgcontracten wordt bijvoorbeeld afgesproken dat er bij de inspectie geen melding wordt gemaakt van een medische misser. In ruil voor het geheimhouden krijgt de betrokkenen vaak geld. Toyota roept in Nederland bijna 60.000 auto's terug... omdat er mogelijk iets mis is met de airbags en de koolstoffilter. Wereldwijd gaat het om 4,3 miljoen auto's. In Nederland worden bij 17.000 auto's de airbags mogelijk niet goed opgeblazen... door een scheurtje in een lasnaad. Ook zouden onderdelen kunnen losschieten. Bij de andere auto's worden de koolstoffilters uit voorzorg vervangen. Het weer in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen droog. Hier en daar schijnt de zon en het is vanmiddag 17 tot 20 graden. Vanavond en morgen weer regen.